van de opstandelingen heeft dat gezegd op de nieuwszender Al Jazeera. Verder moeten Libiërs de vrijheid van meningsuiting terugkrijgen. Ook willen ze dat vreedzame demonstraties worden toegestaan. Tot nu toe was de eis van de opstandelingen dat Gaddafi zou vertrekken. Een woningcorporatie in Amsterdam mag een huurder die zijn huis via internet wilde doorverhuren uit zijn huis zetten. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. De huurder betaalt zelf zo'n 400 euro in de maand voor de sociale huurwoning. Op Marktplaats had hij de woning aangeboden voor 800 euro per maand. Toen de woningcorporatie daarachter kwam wilde de organisatie het contract met de huurder opzeggen, maar die weigerde te vertrekken. Daarop stapte de corporatie naar de rechter. Het illegaal onderverhuren van huizen in de sociale sector komt vaak voor in Amsterdam. Er wordt veel geld mee verdiend. Een aantal, het aantal woninginbraken is vorig jaar met ruim 10% gestegen. Dat meldt de Raad van Korpschefs. Vorig jaar is meer dan 80.000 keer ingebroken in woningen. Ook pogingen tot een inbraak zijn daarin meegeteld. Veel huizen zijn steeds beter beveiligd. Daardoor komen inbrekers vaak niet verder dan een poging tot inbraak. Serie-inbrekers houden vaak nachtenlang dezelfde huizen in de gaten. CDA Tweede Kamerlid Gerard van Burg wordt permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Wereldvoedselorganisatie FAO in Rome. Zij is daar de opvolger van Agnes van Ardenne, die voorzitter wordt van het productschap Tuinbouw. Verburg was in het vorige kabinet minister van Landbouw. Sinds de verkiezingen van vorig jaar zit ze weer in de Tweede Kamer. Eerder was ze ook al Kamerlid, van 1998 tot 2007. Verder was Verburg jarenlang bestuurslid van het CNV. Het weer zwaar bewolkt, af en toe een bui. Bij een stevige zuidwestenwind 14 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Morgen vrij eh, warm en zonnig. Dit was het.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 the dirt, I'm true for everyone But believe me, if it happens again, I'm leaving stays the same. I'm gone when compromises the decided. I won't say I told you so If it happens again. Thank Only with mellow are you thin enough to slide through. If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go at one. Swallow don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere. Only with mellow are you thin enough to slide through. Don't let nothing ride you.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 één in Rotterdam en één in Vught. Volgens staatssecretaris Steven zaten tussen 2006 en 2010 in totaal 30 mensen op één van die afdelingen en zijn voor dat aantal geen twee.